Michel Koenen met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte is super trots en super blij dat het erop lijkt dat zijn partij de grootste blijft. In de exit poll die onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS heeft uitgevoerd... staat de VVD op 36 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen. Drie meer dan bij de vorige verkiezingen. Bij D66 is met gejuich gereageerd. De partij gaat van 19 naar 27 zetels en wordt daarmee de tweede partij... Lijsttrekker Kaag sprong op tafel en zei dat D66 erin is geslaagd de kiezer te laten zien wat de partij wil. Het CDA verliest vijf zetels en komt op 14. Lijsttrekker Hoekstra noemt dat teleurstellend, maar wil de campagne pas later evalueren. En GroenLinks-leider Klaver noemt het verlies van 14 naar 8 zetels pijnlijk. Ook de SP verliest hetzelfde aantal zetels. Volgens lijsttrekker Marijnissen kwamen typische SP-standpunten in coronatijd minder naar voren. De 50PLUS is teleurgesteld. Ziet er naar uit dat de partij drie van de vier zetels verliest. Partijleider De Haan wijt dat aan de onrust in de partij. Forum, dat uit lijkt te komen op acht zetels, heeft nog niet gereageerd. Ander nieuws. ABN AMRO gaat in gesprek met de Consumentenbond over mogelijke compensatie van klanten die van de bank te veel rente moesten betalen op hun kredieten. De Consumentenbond dreigt namens duizenden klanten met een massaclaim. Die kan de bank miljoenen euro's gaan kosten. En Bayern München en Chelsea hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De ploeg uit Londen won thuis met 2-0 van Atletico. Ruim voldoende na de 1-0 winst vorige week in Madrid. En Bayern München was na de 4-1 zegen vorige week in Rome nu thuis met 2-1 te sterk voor Lazio. Het weer nog. In het oosten kan het een graad gaan vriezen vannacht en is er kans op wat mist. In het westen koelt het af tot een graad of drie. Overdag bewolkt en vooral in het westen buien. Het wordt een graad of zeven.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 Dus hou het true, ey, plak niet als blue, nee. Oké, we kunnen hangen als zijn poster, breng het low, babe. Deze houdt van Henny, nee, is niet van die roze. Creatief, agressief, ze kan no shame, no shame. Hier op de street is een murdani. Mannen gaan kapot, dat ben burning money. Ze weet wat ze doet, ja, ik leuk die body. Murder Ik zag 501. Ik dacht alleen maar, ah, that's babe Misschien ben ik nu onbeleefd Schatje, ik ben rude, maar mijn route is geen liefheid aan Dus ik kom je tegen me aanstaan? Oh jee, ik was al lang op zoek naar dit En ik was nog bezig met haar mij Toen ik jou zag in die 501 Ik dacht alleen maar als je lief is Als je loopt moet je hier zijn Hier op de streets is een murder niet Mannen gaan kapot dat en burning money Ze weet wat ze doet ja ik leuk die body Murder Ik zag er 501 Ik dacht alleen maar let's be Misschien ben ik nu onbeleefd Schatje ik ben rude met mijn Ik zag er Ik dacht alleen maar let's be of youth and it's in the present now through.